Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Somalië zijn moslimrebellen van de terreurbeweging Al-Shabaab verdreven uit Baidoa, een van hun bolwerken. De rebellen vluchten voor Ethiopische en Somalische troepen. Volgens ooggetuigen reden tientallen legervoertuigen de stad in, maar zijn er geen gevechten geweest. Baidoa ligt tussen de hoofdstad Mogadishu en de grens met Ethiopië. Door de verdrijving van de rebellen is Mogadishu nu weer over land bereikbaar vanuit het buurland. De val is de grootste nederlaag van Al-Shabaab sinds de terreurbeweging vorig jaar zomer moest vluchten uit Mogadishu. Via het vliegveld van Baidoa werden onder meer wapens aan Al-Shabaab geleverd. Al-Shabaab heeft bevestigd dat het zich heeft teruggetrokken uit Baidoa. Het zou gaan om een tactische terugtrekking. In de Rotterdamse haven is een man om het leven gekomen door een ongeluk in een bedrijf dat papier verhandelt. Een rol papier van een paar honderd kilo kwam terecht op de man van 60. Hij raakte zeer ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Waardoor de rol papier is omgevallen is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek, ook de arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week voordat meer duidelijk wordt over de toestand van prins Friso. De RVD zegt dat het stellen van een prognose in Oostenrijk langer kan duren dan in Nederland. De oorzaak is dat Oostenrijk een ander medisch protocol kent. Astronomen hebben bevestigd dat een planeet die in 2009 werd ontdekt vooral uit water bestaat. Dat is duidelijk geworden door waarnemingen van de ruimtetelescoop Hubble. Het gaat om de planeet die de naam GJ1214b heeft gekregen. De waterplaneet is een vierde type hemellichaam, want er zijn al planeten die voornamelijk bestaan uit steen, gas en ijs. De planeet is 40 lichtjaren van de aarde verwijderd. Hij is 2,7 keer zo groot en 7 maal zo zwaar als de aarde. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en regen. Ook overdag bewolkt, dan wel bijna overal droog. Met middags misschien wat zon.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 You don't know how hard it is to work from nine to five. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. And you remember when you were young, well, life was new and it was fun. Now every corner is filled with dust. But you took the train and you left without a First Aid Kit. En je hoorde het eh, gezelschap hier met your Not Coming Home Tonight. Welkom, dit wordt de tweede uur. De Nacht ging anders hier bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1... waarin we het komend uur stilstaan bij het overlijden van alweer ruim een week geleden... van uh, zangeres en componiste Dory Previn. En je hoort ook een paar composities van het eh, befaamde duo Doc Pomers en Mort Maar zover zijn we nog niet. Afgelopen week hoorde ik ineens op de radio... I Can't Make You Love Me van een van de winnaars van de talentenshows die op de televisie zijn. Was eh, geloof ik The Voice of Holland, als ik me niet vergis. Maar als je zoiets hoort, dan, ja, dan kom je ook in de verleiding om weer het origineel nog eens een keer eh, voor de dag te halen. En dan hoor je ook hoe goed dat origineel is. Luister eens naar de fantastische stem van Bonnie Raitt ook in het bijzonder naar het pianospel van Bruce Hornsby. iTunes en de Spotify. Heel fraai, dan hoor je eens hoe goed het is. Bonnie Reed die je kan horen voor de zang. En dat piano-riedeltje, dat kwam er nog even extra bij. Dat was van eh, Bruce Hornsby, die aan het eind van de, deze song alle ruimte kreeg... om zijn talent nog even te laten horen. I Can't Make You Love Me werd in 1991 gemaakt voor de LP Luck of the Draw. LP van eh, Bonnie Raitt. Geen eigen compositie. De compositie werd gemaakt door Mike Reed en Alan Chamberlain. En rond het jaar 2000 toen maakte eh, het blad Rolling Stone een lijst met de 500 beste songs aller tijden. En deze versie van I Can Make You Love Me, dat stond daar op 331. Dit is Blur, beroemd in Engeland. En ze gaan dit doen tijdens de Olympische Spelen. Ook zij. vorig jaar, een klein jaartje geleden... toen is dit eh, op zeer beperkte eh, schaal uitgekomen. Dan ook nog op een eh, vinyltje, een 45 toegeplaatst Maar er was in ieder geval wel nog een gratis download. De band Blur, die dit Fool's Day ter beschikking stelde via internet. Helemaal gratis en voor niks. En hetzelfde gezelschap Blur, dat zal zorgen voor... de slotceremonie tijdens de Olympische Spelen. En dat zal 12 augustus gebeuren. De mannen die gaan een, ehm, een slotversteen maken in het Britse, in het Londense Hyde Park. Nou, we zijn benieuwd. Ze hebben in ieder geval beloofd er een spetterend feest van te maken. Blurders, hier hoorden ze met eh, Fool's Day. En dit is een Phil Spector productie die je hoort. I can Tina Turner. If I you know I love you so? Can you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you oh so much. If I dance. toch iets meer gedaan dan alleen maar River Deep en Mountain High... samen met de en Tina Turner. Je hoorde de Phil Spector-productie Save the Last Dance for Me. En Phil Spector, die, eh, ja, die heeft een beetje pech gehad. Die zit al drie jaar te brommen in de gevangenis... omdat hij in 2009 veroordeeld werd tot de dood van Lena Clarkson. In 2009 werd hij veroordeeld en... Uh, de straf was 19 jaar zitten in de gevangenis. Inmiddels is eh, de man 72 jaar en heeft nog 16 jaar te gaan. En afgelopen eh, week toen diende er een... Eh, er een zaak bij het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten. Het verzoek was namelijk om de hele procedure, het hele proces opnieuw te herzien. En de rechter besloot om daarvan af te zien. Het proces wordt niet heropend en de hoogste rechter van Amerika die blijft bij de conclusie die drie jaar geleden gemaakt is...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 Maar ook dit Kiss Me Quick van Elvis Presley. En Elvis heeft eh, meerdere songs van dit componistenduo op de plaat gezet. Deze man ook. Inmiddels is hij 84 jaar. Hij is wel ernstig ziek. Dit is de jaren 60 wat hij gaat zingen.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 Andy Williams, ook hij hier met een compositie van Doc Pommers en Mort Schumann. Can't get used to losing you. En zoals ik zei, Andy Williams is op dit moment eh, behoorlijk ziek. Hij eh, wordt behandeld aan kanker inmiddels is hij 84 jaar. En de Williams. Dit is Jonathan Wilson. 6 februari jongsleden was hij de muzikale gast in Met het oog op morgen. Zong daar twee liedjes. En Ballad of the Pines was een van de songs die hij daar liet horen. Jonathan Wilson. looking for a reason not to stay drunk all the time. Feel my way through the creases of those wrinkled linen sheets of time. When you wandered off to Mexico, leaving, letting no one know you've flown. That was the moment I made a truce between the feather and the goose. Come back speaking Spanish to me. I don't mind. Skywater water running off the mountain, sliding through the lights of dusty souls. The field of water grows, I skip the pebble of the lonely mocking bird. When you laundered off with the money man, we all knew there would be no That was the moment I made a breeze, dashed along the wicked sea, came back as the ballad of the pine. Sing it with me if your heart is broken. This is the ballad of the pine. Sing it with me when you're filled with joy, for this is the ballad of the pine. When you're sitting with your best friend, sing it to them. The ballad of the pie. They are standing there like temples, singing to them. The ballad of Het optreden van Jonathan Wilson in Met het oog op morgen 6 februari jongsleden gebeurde dat allemaal. En de mond die zong The Ballad of the Pines. man naar de gitaar. <laughs> Deze is prettig gestoord. Prettig gestoord. Guido Balcanto. Welke elke dag stuur jij een sms of drie. Alleen maar om te zeggen hoe graag dat je me ziet. Al die berichten aan mij geadresseerd, die komen allemaal op hetzelfde neer. In jouw sms'en steekt geen afwisseling. Drie keer per dag zeg jij hetzelfde ding. Het is voorspelbaar en het laat me koud. Als ik weer te lezen krijg hoeveel je van me houdt. Het is zo vervelend, het is afgezaagd. Heb jij u dan nog nooit eens afgevraagd? wat liefde waard is, in een sms verwoord. Want uit uw eigen mond heb ik het nog nooit gehoord. Mm. jij schrijft mij zo dikwijls dat je van me houdt. Dat ik zou kunnen denken dat jij me niet vertrouwt. Zit je misschien met het haver op het lijf? Dat ik jou zal verlaten, dat ik niet bij je blijf. Of hebben jouw berichten misschien een ander doel? Wil je me misleiden met een vals gevoel? Hoe meer jij er stuurt, hoe vaker ik denk dat jij iets te verbergen hebt en ik wil weten wat. Oh, dat jij elke dag zoveel liefs naar me zendt. Is dat om te verbergen dat je met een ander bent? Liegen, dat is lastig, recht in mijn gezicht. Maar het is zo eenvoudig in een sms-bericht. hoe graag dat je me ziet. Maar wat is liefde waard? In een sms verwoord, want uit de eigen mond heb ik het nog nooit gehoord. Elke dag stuur jij mij een sms of drie prettig gestoord en hij treedt veel op, vooral in Vlaanderen. Voorlopig staan er geen optredens gepland in Nederland, dat, want, en dat is jammer. Want heb hem keer mogen zien, ook eh, in, Vlaanderen was dat. En dat was er een heel aangenaam en eh, leuk optreden. in een hele kleine kerk was dat in Laanaken. Dat ligt eh, Vlaams-Limburg. In een kerk die niet meer als kerk gebruikt werd. Maar het werd wel sfeervol ingericht met allemaal tapijten op de grond. En ja, je kon de man bijna aanraken. Een hele leuke show was dat toen van deze man die ik je heb laten horen, Guido Belcanto, een sms of drie... te vinden op zijn meest recente cd, Een man als ik ontmoet je niet elke dag. En die cd die is wel een heel leuk. laten we daar <laughs> even over eens zijn. Vorige week, het is weer uh, ruim een week geleden... dat eh, zij is overleden op 86 jarige leeftijd. Dory Previn. Ze is vooral bekend geworden door de samenwerking met eh, componist André Previn... En niet alleen dat die twee hebben samengewerkt... ze zijn ook nog een periode met elkaar getrouwd geweest. Namelijk van 1959 tot 1970. Samen hebben ze nog Oscars weten te winnen. Dat gebeurde namelijk in 1961 voor Faraway Part of Town uit de film Pepe. En in 1963 voor de song Second Chance uit de film Two for the Seesaw. Ik laat je wat anders horen van uh, eh, Dory Previn. In haar stem en haar composities ook eh, zeer fraai tot uiting komen. De eerste is uh, All and the Pussycat. En vervolgens Lady with the Braid. En dat ken je misschien in een versie van Jasperine de Jong in het Nederlands. Maar goed, ik laat je nu de originele versies horen. Allereerst All and the Pussycat. Hier is Dory Previn. at the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely pussy, oh, pussy, my love, what a beautiful pussy you are. You are, what a beautiful pussy you are. You are. The puss said, Owl, your mouth is foul. Birds are unbearable creatures. The gay instead of my head. And sex is the least of my features. Bop bop bop, Ah, ah, ah. bop bop Do, do, do. bop bop bah. Ah, ah, ah. bop Da, da, da. And I'm through letting all of you walk on me. I'm a creature who longs to speak. So take your moon and your runcible spoon. up and he said, You're right, I'm a cat, I'm a creep, I'm a cur. And it's a treat to find an intelligent mind under all that adorable fur, that fur, under all that adorable fur, that fur. Then he and she talked the poetry, philosophy, and faced the name. She took him to bed to show him her appreciation. the owl looked up at the stars above and sang as she read King Lear. pussy, oh pussy my mama. What beautiful pussy, my dear, my dear. pussy, my dear, my dear. Beautiful pussy, my dear, my dear. Beautiful pussy, my dear. Beautiful pussy, my dear. Beautiful pussy, my dear. Beautiful pussy, my dear. Beautiful pussy, my dear. Beautiful pussy, my dear. Beautiful pussy, my dear. Would you care to stay till sunrise? It's completely your decision. It's just that going home is such a ride, such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a low and lonely ride. Would you hang? your denim jacket near the poster by Picasso? Do you sleep on the left side or the right or the right? Would you mind if I leave on the light? Would you mind if it isn't too bright? Now I need the window open, so if you you get chilly, there's this coverlet my cousin hand crocheted, hand crocheted. Do you mind if the edges are frayed? Would you like to unfasten my braid? Shall I make you in the morning a cup of homemade coffee? I will sweeten it with honey and with cream. When you sleep, do you have dreams? You can read the early paper, and I can watch you while you shave. Oh God, the mirrors crack. to answer that at all. The bathroom door is just across the hall. You'll find an extra towel on the rack on the paisley pattern papered wall. There's a comb on the shelf. I papered that wall myself. That wall myself. Would you care to stay till sunrise? It's completely your decision. It's just the night cuts through me like a knife, like a knife. Would you care to stay a while and save my life? Would you care to stay a while and save my life? I don't know what made me say I've got this funny sense of humor. You know I could not be downhearted if I tried, if I tried. It's just that going home is such a ride. 1971 komt het van de LP Metical Kings en Iguanas. De stem van de betreurde Dory Previn, die vorige week op 36-jarige leeftijd is overleden. En zoals ik al zei, je kent misschien ook een Nederlandstalige versie eh, ervan. En die is bij mijn weten nooit op een cd uitgekomen. Nou, ik ga de komende weken eens even op zoek om te kijken of ik het uh, vinyl-exemplaar... de oude LP kan vinden van Jasperine de Jong. Die heeft er destijds een Nederlandstalige versie van gemaakt op tekst van Ben Rowold. Nou, hij moet wel ergens te vinden zijn. <laughs> We gaan in ieder naar op zoek. En dan hoor je die volgende week wel hier in de nacht, Denk ik anders. Goed, ik had het al even over Dory Previn... die eh, een groot gedeelte van haar eh, leven getrouwd is geweest... met orkestleider eh, André Previn. Namelijk van 1959 tot 1970. Inmiddels is uh, André Previn met een ander ervan doorgegaan. <laughs> Mia Farrow was bijvoorbeeld een, degene die uh, na aan Dory Previn kwam. Maar goed, eh, laten we het even bij de muziek houden. Dat is eh, wel zo interessant en <laughs> zelfs interessanter. André Previn die is uh, orkestleider geweest, heeft klassieke muziek gecomponeerd... maar was ook vaak betrokken bij filmproducties. Zo schreef hij de muziek, of schreef hij niet de muziek... maar maakte hij wel de arrangementen voor de filmversie van de musical... My Fair Lady. Hier is die, samen met Stanley Holloway. There's just a few more hours, that's all the time you've got. A few more hours before they tie the knot. There's drinks and girls all over London, and I gotta track 'em down in just a few more hours. <laughs> Set 'em up, me darling. I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Pull out the stopper. Let's have a The Lord above gave man an arm of iron so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit, with a little bit. Wave a little bit, a luck you'll never work. The Lord above made liquor for temptation to see if man could turn away from sin. The Lord above made liquor for temptation, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes, you'll give right in. With a little bit, with a little bit, i another bit, and luck you give right in. Oh, you can walk the straight and narrow, but with a little bit of luck you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you won't get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of blooming love, they're always throwing goodness at you but with a little bit of luck a man can duck. The Lord above made man to help his neighbour, no matter where, on land or sea or foam. The Lord above made man to help his neighbour, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you comes around, you won't be home. With a little bit, with a little bit, with a little bit. Wave a little bit, wave a little bit, wave a little bit A man was made to help support his children, which is the right and proper thing to do. A man was made to help support his children, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, they'll go out and start supporting you. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, they'll work for you. With a little bit, with a little bit, with a little bit of blooming life. Oh, it's a crime for man to go philandering and fill his wife's poor heart with grief and doubt. Oh, it's a crime for man to go philandering, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can see the bloodhound don't find out. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you won't find out. With a little bit. with a little bit, with a little bit of blooming luck. With a little bit of blooming luck. En je dus dan van Stanley Holloway en deze versie van uh, With a Little Bit of Luck. Stanley Holloway begeleid door het orkest van, door, niet van door, maar voor, door Andre Previn. En dat was gemaakt voor de film, de versie van de musical My Fair Lady. Er is ook een Nederlandstalige versie geweest van dit melodietje... en dat werd destijds eh, een behoorlijk succes voor de acteur Johan Kaart. En die zong het dan weer op tekst van Seth Geikema. Stanley Holloway en Dory Previn Dory, daar heb je het weer. Stanley Holloway en Andre Previn. Wordt nacht, wordt laat, eh, de kleine uurtjes. Stanley Holloway en het orkest van Andre Previn... met With a Little Bit of Luck. weet, wie weet zingt hij dit ook al op 24 maart in Ahoy Rotterdam. Want dan eh, geeft hij daar een optreden. On the Run, de tour. De naam van de tour. Paul McCartney, omdat hij net een nieuw album heeft gemaakt. Kisses on the Bottom. En With a Little Luck. Dat werd in 1978 uitgebracht. En het was destijds te vinden op de langspeelplaat London Town. Een gezelschap die ook al jaren bij elkaar is. De Net. Hier zijn ze met een allernieuwste single. Lovers in Florence, walking on the bridge, locking their love locks, sealed with a kiss, throwing the key into the unknown. Love never dies. Lovers in Cologne. on the Hohenzollern Bridge, locking their love locks forever mine, throwing the key into the Rhine. Love. chapelle, porte de Lila, porte de Bercy, porte d'Italie, porte d'Ophi, porte de Clichy. Yeah, Dat zijn de mannen van de Nits tegenwoordig. Ze zijn al sinds 1974 bij elkaar, tenminste in een andere opstelling. Maar je hoort in ieder geval de nieuwe Nits, de nieuwe single van het gezelschap Love Locks. En dit hoort eraan het nieuws. Seraphone. Holding hands at midnight.